Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De SGP is teleurgesteld over het afschaffen van het verbod op godslastering. Een voorstel voor een wetswijziging van D66 en SP krijgt steun van de VVD... en daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor afschaffing van het verbod. De SGP noemt het een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats... en een symptoom van een geestelijke crisis. Het verbod staat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht houdt in dat het verboden is om kwaad te spreken over God of de spot te drijven met godsdienstige tradities. De VVD was al langer voor het afschaffen van dit verbod, maar steunde de wetswijziging tot nu toe niet om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet had de SGP hard nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen. Bij politieinvallen in tien panden in Utrecht en twee in Breda zijn ruim een half miljoen euro, 150 kilo hash en een vuurwapen in beslag genomen is ook beslag gelegd op een aantal panden. De invallen in Utrecht en Breda werden gedaan naar aanleiding van een drugsonderzoek. Twee verdachten zijn opgepakt, een man van 52 uit Utrecht en een man van 30 uit Breda. Bij bomaanslagen in Irak zijn zeker 29 mensen omgekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. In Bagdad ontplofte kort na elkaar drie autobommen bij Sjiitische moskeeën, waarbij tenminste 21 doden vielen. Dat gebeurde kort na het avondgebed. De waren gericht tegen Sjiitische moslims die in rouwstoeten door de stad trokken. De Sjiiten vieren deze maand Ashura en herdenken daarbij de dood van Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed. Ook in de noordelijke stad Kirkuk en een plaats daar in de buurt ontplofte autobommen... waarbij onder meer het hoofdkwartier van een Koerdische politieke partij werd getroffen. Het weer vannacht wisselend bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land kans op een bui. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden een enkele bui.